Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Europese leiders zullen morgen samen met de Oekraïense president Zelensky afreizen naar Washington. Daar gaan ze het met president Trump onder meer hebben over het voorstel van president Poetin om de Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk aan Rusland te geven. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen en de Finse president Stubb hebben hun aanwezigheid morgen bevestigd. Ook NAVO-chef Rutte, de Britse premier Starmer, bondskanselier Merz en de Franse president Macron vliegen naar Washington. De komende uren zullen deze EU-leiders praten over veiligheidsgaranties richting Oekraïne en een staakt het vuren. Nederland stuurt 60 militairen en twee Chinook-helikopters naar Spanje... om te helpen bij het bestrijden van natuurbranden. De helikopters vertrekken morgen met waterzakken... waarmee per keer 8000 liter water kan worden losgelaten. Door aanhoudende hitte en droogte zijn in meerdere Spaanse regio's grote natuurbranden ontstaan. Dit jaar is al meer dan 150.000 hectare natuur verbrand. De 24-jarige man die afgelopen donderdag werd aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf... is lid van een rechtsnationalistische studentenvereniging. Het gaat om de Groot Nederlandse Studentenvereniging in Nijmegen die volgens op Gelderland nauwe contacten heeft met de rechtsextremistische organisaties zoals de Geuzenbond. Voedselwaakhond Foodwatch pleit opnieuw voor strengere regels over hoeveel zout er in voedingsmiddelen mag zitten. Volgens de organisatie eet vrijwel iedereen in Nederland te veel zout. Wel is de hoeveelheid zout die we zelf over ons eten strooien afgenomen. In bewerkte producten neemt het natriumgehalte nauwelijks af. Foodwatch wil, wil dat fabrikanten meer doen om dat te verbeteren. Het weer op veel plaatsen bewolkt en het kan wat motregenen. In het zuiden ook af en toe wat zon. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen is het zonnig en droog, dan wordt het iets warmer, maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 哈哈。 <laughs>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 One touch gives me chills, and we ain't even close yet. Perfect all around, ain't been all over town. Show me how you get down, cause we ain't even close yeah. You got me feeling weak. Listen as I speak, cause I'm careful as I creep. You got me going crazy, and you know I can't sleep. I'm you your moves, and you hypnotize me. You got me treating like a little baby girl. so special, you're like diamonds and pearls feeling and you got me in a twirl. You're my number one baby and you're to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about yeah. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, cause we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 FM 106.9 FM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 ZFM.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 me to make about it, what you she want me to make it now? On my house, on my job, on my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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.